Er zou sprake zijn van overbevolking, ongedierte en slechte hygiëne. Gevangenen zitten vaak 23 uur per dag in een te kleine cel... De raad noemt de gevangenis een tikkende tijdbom... en zegt dat sprake is van ernstige schendingen van internationale wetten en normen. Voor de overleden dichter en schrijver Jules Deelder is op Oudjaarsdag... een publieke herdenking in het Rotterdamse Concertgebouw De Doelen... heeft de gemeente bekendgemaakt. Ook de familie van Deelder is bij de herdenking. Het eerbetoon is na de uitvaart, die wordt gehouden in besloten kring. Jules Deelder vierde vorige maand in De Doelen nog groot zijn 75ste verjaardag. Hij overleed donderdag... In het stadhuis van Rotterdam ligt sinds vandaag een condoleansregister. In de gevangenis in Arnhem is een paar weken geleden een gevaarlijke druk gevonden. Dat bevestigt het ministerie van Justitie. Wat voor stof het precies is, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland bracht het nieuws na een tip van een gevangene. Die schreef dat het gaat om een narcosemiddel... en dat de stof was bedoeld om iemand te doden. Er zou binnen de gevangenis een vete gaande zijn. Het ministerie zegt dat de gevangene bij wie de druk gevonden is, is gestraft. De laatste presentatieduo's van de nieuwe NPO 1 talkshow Op 1 zijn bekend. Thijs van der Brink presenteert op dinsdag met Jovanka... en Welmoed Seidsma vormt op donderdag een duo met Sander Schimmelpenning. De andere tweetallen werden eerder al bekend. De talkshow Op 1 begint op 6 januari en komt in plaats van Pauw... dat afgelopen vrijdag voor het laatst te zien was. Het programma moet de concurrentie aangaan met onder meer Jinek op RTL 4. Het weer, vanavond en vannacht lokaal nog kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen bewolkt en periode met regen. Het wordt 6 tot 10 graden.